Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie waarschuwt voor online oplichters. Bijenkorfoutlet.nl en schoenenbaas.nl. Nou, misschien dat je denkt dat klinkt onschuldig... maar als je bij zo'n webwinkel iets bestelt en dus ook betaalt... krijg je je bestelling nooit geleverd. Er komen steeds meer van dit soort webwinkels bij. De politie legt uit hoe de oplichters te werk gaan. En wat wij dus zien in de afgelopen jaren is dat we een verschuiving zien. Dat eh, de betalingen plaatsvinden op eh, buitenlandse bankrekeningen... maar ook buitenlandse payment service providers. En een payment service provider dat is een internetkassa... die tussen de consument en de webwinkelier in zit. En die is gewoon bona fide. Ja, volgens de politie zijn er dit jaar duizend van dit soort oplichters actief. Dat zijn er 30% meer dan vorig jaar. Israël heeft ook vannacht weer Gaza gebombardeerd. Het leger heeft nu bijna Gaza-stad omsingeld... dus een grondoffensief is waarschijnlijk dichtbij. Dat zegt onze correspondent Nasra Habib Allah. Nu hebben ze die stad dus volledig afgesloten en kan niemand dus zomaar weg. Eh, en een woordvoerder van het Israëlische leger die heeft gisteravond ook gezegd dat hij verwacht dat nu uh, die omsingeling zover is dat hij eh, denkt dat binnen 48 uur zo'n grondoffensief in Gaza-stad zal beginnen. Dus dat de Israëlische troepen ja, die stad binnen zullen trekken. Drie belangrijke VN-organisaties willen dat er nu een staakt het vuren komt. Ze zeggen dat de mensen daar dringend behoefte hebben aan van alles om te overleven. In een Wild West verhaal in het Brabantse dorp Odiliapeel. Twee gemaskerde jongens probeerden met een zwaard en een mes een snackbar te overvallen. De eigenaar liet het er niet bij zitten en trok de bivakmuts van het hoofd van een van de daders. Toen ze op de vlucht sloegen, schoot een buurtbewoner te hulp. Ja, en ik zag hem op de scooter stappen. En ik denk, eh, ja, die moet ik aanrijden. Nou, zeker hier zo in de peel, dan eh, moet je elkaar helpen. Ja, het was echt toeval. Ik zag ze wegrijden, ik denk, die moet ik raken, ja. Ja, de daders renden weg, maar konden later alsnog worden opgepakt.